9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het IJsselmeer wordt morgen verder gezocht naar een man die sinds gistermiddag wordt vermist. De zoekactie leverde vandaag niets op en werd aan het begin van de avond gestaakt. De politie, kustwacht en Rijkswaterstaat zochten mee en gebruikten onder meer een sonarboot. Volgens de hulpdiensten kreeg de man de giek van zijn zeilboot tegen zijn hoofd en sloeg daarna overboord. Fransen krijgen dringende advies om niet af te reizen naar de Spaanse regio Catalonië... om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Verder overleggen de Franse autoriteiten met Spanje om het verkeer tussen Spanje en Frankrijk zoveel als mogelijk te beperken. Frankrijk is bezorgd over de toename van het aantal coronabesmettingen in Catalonië. De afgelopen twee weken kwamen er zeker 8000 nieuwe besmettingsgevallen bij. Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt bezoeken aan Catalonië streng af. De Verenigde Naties hebben het politiegeweld in de Amerikaanse stad Portland veroordeeld. Er zijn al weken Black Lives Matter protesten in de stad. Daarom heeft president Trump er federale agenten op afgestuurd... tegen de zin van de lokale autoriteiten. Elke dag zijn er harde confrontaties. Ook verbod een federale rechter de politie om bij de protesten... nog langer geweld tegen journalisten te gebruiken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een onderzoek aangekondigd. Frank de Boer vertrekt als trainer bij de Amerikaanse voetbalclub Atlanta United. Het doorlopende contract van de Nederlander is na overleg met de clubleiding per direct ontbonden. Onder leiding van de Boer verloor Atlanta alle drie de groepduels van het MLS Is Back toernooi. Frank de Boer was sinds december 2018 trainer van de Amerikaanse club. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog.